Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer een nacht vol explosies en schoten in Oekraïne. In veel steden was het onrustig, in Kharkov bijvoorbeeld. Dat is de tweede stad van het land en er zijn volgens het Oekraïense leger Russische parachutisten geland. Die zouden na de landing een militair ziekenhuis hebben aangevallen. In de hoofdstad Kiev bleef het vannacht redelijk rustig, verdeelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Maar daar maken ze zich wel veel zorgen. Er is een stoet van meer dan 60 kilometer aan Russische tanks, trucks en militairen onderweg. In Kiev, ja, daar, zit men al dagenlang natuurlijk te wachten op eh, ja, wat allemaal komen gaat. Daar is de stemming naar verluid nerveus. Eh, en, en bereidt men zich echt voor op de komst, nou, niet alleen van dat konvooi... Eh, maar überhaupt van ja, die opmars van de Russische militairen... die langzaam maar zeker toch beweegt in de richting van, eh, van Kiev. Het lijkt erop dat de Russen de hoofdstad willen omsingelen. De politie zoekt nog altijd naar vier verdachten van de heftige overval op een geldwagen vorig jaar in Amsterdam. Die overval eindigde na een Wild achtervolging in een weiland. De politie deed gisteren een oproep in het tv-programma Opsporing Verzocht. Een deel van de buit, zo'n 4 miljoen aan onder meer zilver en goud, wordt nog gezocht de missende materialen zijn best wel specifiek en daardoor waarschijnlijk niet zo makkelijk te verhandelen. Het zou dus heel goed kunnen dat het iemand is opgevallen dat juist die materialen te koop zijn aangeboden ergens. Vijf overvallers werden opgepakt, een zesde is doodgeschoten door de politie. En de politie in Nieuw-Zeeland maakt op dit moment een eind aan een anti-corona-demonstratie. Die duurt al drie weken en al die tijd zaten de demonstranten op het grasveld voor het parlement. Het gaat er nu hard aan toe. De politie gebruikt waterkanonnen en rubberkogels. En de demonstranten gooien met stenen naar agenten. En dan wil ik toch nog even eindigen met iets vrolijks. In het Friese dorpje Hitsum is een schaap bevallen van niet één of twee lammetjes, maar van een vijfling. Het gebeurt bijna nooit, zegt de trotse boer. Dan komt eerst het eerste lam, daarna het tweede, derde. Nou, dan denk je, zou er nog één in zitten? Ja, er zit nog één in. En vergeten, er zit nog één in. <laughs> dan heb je vijf. Eh, ze dartelen en... Eh, ze slapen, ze springen, ze doen alles wat een lam moet doen. Dus ik bedoel, eh, wat wil je nou meer?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 In Noord-Holland viel op de A2 en op de A9. Op de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Maars en Knoop het Rijn heb je een kwartiertje vertraging door eh, werkzaamheden. Op de A9 richting Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en Knopend Velzen nog een kwartier vertraging.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 because my dreams are bursting at the seams. ZFM. You swore that it was over when I a here in Santa Monica. At first it felt like closure, but there's no moving on from us. I can't forget you, I just don't know how.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 Verschillende media melden dat de zuidelijke havenstad Gerson in Oekraïne nu helemaal in handen is van de Russen. Er zijn Russische legervoertuigen te zien die door de straten van het centrum rijden. En voor de derde dag op rij blijft de aandelenbeurs van Moskou dicht. In het begin van de week werd de handel stilgelegd nadat de waarde van de roepel was gekelderd door de economische sancties van het Westen. Het weer. Eerst nog wat wolken, maar vanmiddag breekt bijna overal de zon door en het wordt een graad of tien.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 I couldn't dream it any better if I tried. fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, ever, ever, ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love, but I ring, ring, ring. Church bells, let it ring wanna sing, sing, sing Tonight, tonight, tonight Baby ZFM.